Clemens Peters met het NOS-journaal. Machines en machineonderdelen zijn de belangrijkste Nederlandse exportproducten, heeft het CBS becijferd. In 2022 ging er voor 25,5 miljard euro aan machines en onderdelen de grens over. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2015. Met name de verkoop van chipmachines door ASML uit Veldhoven droeg sterk bij aan de export van machines. Na machines was aardgas in 2022 het belangrijkste exportproduct en dat kwam vooral door de sterk stegen gasprijs. In Belarus is opnieuw een politieke gevangene overleden. Het is de 64-jarige journalist Ihar Letnik. Volgens de oppositiepartij BDSP overleed Letnik aan een hartstilstand... nadat zijn gezondheid in de gevangenis aanzienlijk was verslechterd. Letnik werd in 2022 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf... na kritiek op president Lukashenko. Letnik is de vijfde politieke gevangene die in Belarus is overleden in twee jaar tijd... Op dit moment zitten er bijna 1500 politieke gevangenen in het land in de gevangenis. Veel van hen werden gearresteerd na de grootschalige protesten in 2020 tegen dictator Lukashenko. Op een industrieterrein in Almere staat al de hele avond en nacht een kringloopwinkel in brand. En ook een nabijgelegen palletopslag dreigt door de vlammenzee te worden verzwolgen. De brand ontstond in de loop van de avond en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. De kringloopwinkel en een kledingopslag moeten als verloren worden beschouwd. In de Champions League heeft PSV de afgelopen avond gelijk gespeeld tegen Borussia Dortmund. In Eindhoven werd het 1-1. De andere wedstrijd van gisteravond, internationale uit Milaan tegen Atletico Madrid... eindigde in 1-0 in het voordeel van de Milanezen. De returnwedstrijden zijn op 13 maart. Het weer later vannacht overal droog met minima rond 8 graden.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 Niet te ver van de strandtent, maar ook niet te dichtbij. Genietende van een goed glas bier en ik pak mijn gitaar erbij. Er speelt duizend en één gedachten zo super morgen Toen ik de middag voor mijn ogen zag.